1 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Irak is vorige week een expert in chemische wapens van islamitische staat gedood. Hij kwam op 24 januari om het leven bij luchtaanvallen van de coalitie in de buurt van Mosul, heeft het Pentagon bekendgemaakt. Wapenexpert Abu Malik was eerst in dienst van de Iraakse dictator Saddam Hussein. In 2005 sloot hij zich aan bij Al-Qaeda in Irak, waarna hij zich volgens de Amerikaanse legerleiding bij IS voegde. In Wenen zijn duizenden mensen de straat op gegaan tegen extreem rechts. De demonstranten protesteerden tegen het academikerbal van de rechtspopulistische partij FPE. De Oostenrijkse politie heeft 35 mensen aangehouden. De demonstratie verliep over het algemeen rustig, maar er deden zich wel kleine ongeregeldheden voor. Zo raakte één agent gewond. Op het jaarlijkse bal van de FBE kwamen in het verleden gasten als Marine Le Pen van het Franse Front National. Ieder jaar wordt er tegen geprotesteerd door linkse groeperingen. Carlos M. Quintela uit Cuba, Jacraval Niltambrong uit Thailand en Juan Daniel Molero uit Peru hebben een Hivos Tiger Award gewonnen. De belangrijkste prijs op het Internationaal Filmfestival. Ze kregen de prijzen van 15.000 euro afgelopen avond uitgereikt. In de eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Bij FC Dordrecht tegen Herenveen vielen geen doelpunten. Het bleef 0-0. Afgelopen avond werd ook bekend dat Deli Sinkgraven van Herenveen verhuist naar Ajax. De middenvelder tekent een contract van 5,5 jaar bij de Amsterdamse club. Herenveen zou zo'n 6,5 miljoen euro krijgen voor Sinkgraven, die afgelopen avond ook zijn laatste wedstrijd speelde voor de Friesen.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 来干！ to do it right, child.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 fireworks when we touch now. Your body fits on mine like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 I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 ritme van Zandvoort.

shake. Yeah.